Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Iraanse troepen hebben Israëlische leger. De meeste raketten werden volgens Israël onderschept en de schade is minimaal. Israël schoot terug. Drie kwartier lang waren er tientallen explosies in en boven Damascus te horen. Volgens het Syrische staatspersbureau zijn er tientallen Israëlische raketten neergehaald... en is een radarstation vernietigd. Iran zou met de aanval op de Golanvlakte wraak hebben willen nemen op een raketaanval gisteren op een Iraanse militaire basis in Syrië. Volgens Iran zit Israël achter die aanval, maar Israël ontkent dat. In het Limburgse dorpje Ospol zijn zo'n 23.000 kippen omgekomen bij een stalbrand. Volgens de brandweer konden ze niet meer worden gered. De brand ontstond kort na middernacht. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar twee andere stallen van de pluimveehouder. De oorzaak van de brand in Ospol is nog niet bekend. De Deense schilder en beeldhouwer Per Kirkeby is overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Deense moderne kunst. Werk van Kirkeby is tentoongesteld in het Tate Modern in Londen, het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs. Ook in Nederland staan werken van hem. Per Kirkeby was 79 jaar. Uit een loods met filmrequisieten in Los Angeles is een peperduur pak van filmheld Iron Man verdwenen. Het is naar verluid een kwart miljoen euro waard. Het is niet bekend of het pak is gestolen. Naar verluid gaat het om het kostuum dat werd gebruikt in de eerste film over Iron Man uit 2008. Het weer dan nog. Verspreid over het land regent het. Ochtends ook nog een enkele bui. Later vanuit het westen opklaringen.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 when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving so keep dancing. can't stop the feeling.